geprotesteerd tegen de hoge belastingen en de stijgende kosten van levensonderhoud. Demonstraties tegen de Israëlische regering zijn al weken aan de gang. De regering heeft hervormingen beloofd, maar volgens de demonstranten is er nog niets veranderd. Volgens Israëlische media waren in totaal zo'n 450.000 mensen op de been, waarvan 300.000 op het centrale plein van Tel Aviv.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 In het Concertgebouw in Amsterdam heeft een man een concert verstoord waarbij koningin Beatrix aanwezig was. Hij stapte gekleed in pak voor het begin van het concert op het podium noemde zichzelf een profeet en een dienaar van Allah en zei daarbij dat hij geen bom bij zich had. De man werd na een tijdje afgevoerd en vastgezet. Het bleek een bekende van de politie te zijn die vaker bijeenkomsten heeft verstoord. De koningin bleef tijdens het incident op haar plaats zitten en het orkest stapte van het podium, maar keerde later terug. Het concert was ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Genootschap Nederlandse Componisten. Oud-IMF-topman Dominique Strauss-Kaan is met zijn gezin gezien op John F. Kennedy Airport in New York... Verwacht wordt dat hij daar met zijn vrouw en dochter op het vliegtuig naar Parijs stapt. Strauss-Kaan werd in mei in New York opgepakt nadat hij een kamermeisje had beschuldigd van, nadat een kamermeisje hem had beschuldigd van verkrachting. Maar de Amerikaanse justitie twijfelde aan haar geloofwaardigheid en de rechtbank trok, de strafzaak daarop in. Strauss-Kaan kreeg zijn paspoort terug en keert nu dus waarschijnlijk terug naar Frankrijk. Daar wordt een andere beschuldiging van poging tot verkrachting onderzocht. De schrijfster Tristan Banon zegt dat Strauss-Kaan haar tijdens een interview in 2002 heeft geprobeerd aan te raken.